Twee uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Jelle Brandkorstius heeft aangifte gedaan van verkrachting. Volgens zijn advocaat is de aangifte onderbouwd met getuigen. De televisiepresentator zegt dat hij door tv-producent Gijs van Dam is misbruikt. Die ontkent dat en beschuldigt Brandkorstius van smaad en laster. Van Dam zegt dat ze 15 jaar geleden seks hebben gehad... en dat dat met wederzijdse instemming gebeurde. Tegen de Haagse borstendokter Rock G. is in hoger beroep drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij twee jaar geen medische handelingen mag doen. Sinds 2008 hebben zich 121 ex-patiënten van G gemeld. Drie jaar geleden stond G ook al terecht voor onder meer mishandeling en verminking van patiënten die voor cosmetische ingrepen naar zijn kliniek in Den Haag kwamen. Toen werd ook drie jaar cel geëist, maar de rechter sprak hem toen vrij. Tegen een man uit Ethiopië is in Nederland een levenslange gevangenisstraf geëist. De Ethiopische Nederlander Eshetu A. wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 75 mensen en het martelen van honderden anderen. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 70 tijdens het militaire bewind van kolonel Mengistu. De verdachte is nu 63. Hij kwam begin jaren 90 naar Nederland en kreeg in 1998 de Nederlandse nationaliteit. Eshetu A. zit al twee jaar in voorarrest. De gemeente Breda wil een groot experiment doen met de legale teelt en verkoop van wiet. De gemeente wil daarbij samen optrekken met Tilburg en heel West-Brabant erbij betrekken. En Breda zou graag zien dat ook Vlaamse gemeenten zich bij het experiment aansluiten. De Bredaanse burgemeester De Plaas, een van de 25 burgemeesters... die vanochtend in Utrecht een radicaal andere aanpak van de wietteelt hebben besproken. Het kabinet wil tien steden aanwijzen voor experimenten... met de gereguleerde teelt van wiet. Nu is de verkoop ervan toegestaan, maar de productie en de inkoop ervan niet. Het weer veel bewolking, vanmiddag droog, soms wat zon, maximaal 8 graden. Ook morgen veel bewolking en wat regen, maar wel een paar graden warmer. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file in de Randstad op de A10 richting Amstel vanaf knooppunt Koenplein.